Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In dorpen en steden rond Kiev zijn 410 lichamen gevonden. Dat melden Oekraïnse onderzoekers van oorlogsmisdaden. De openbaar aanklager zegt op tv dat 140 van de lichamen zijn onderzocht. Het zijn mogelijk burgerslachtoffers. Het wordt niet bevestigd door persbureau Reuters dat erover bericht. Ook onduidelijk is hoeveel van de lichamen zijn aangetroffen in Bucha. Volgens de burgemeester daar hebben Russische militairen zeker 300 burgers gedood. Bij de doden in Butsja zegt Rusland niet betrokken te zijn. De beelden van de veronderstelde moordpartij zouden een provocatie zijn door Oekraïne. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, onder andere spreekt van oorlogsmisdaden. Het Russische leger heeft zich naar eigen zeggen volledig teruggetrokken uit het noorden van Oekraïne. En de Oekraïense autoriteiten melden nu zeer zware artilleriebeschietingen en bombardementen in de oostelijke regio Donbass. Het Oekraïense leger zegt dat het een stad in de buurt van de kerncentrale Tsjernobyl heeft veroverd. Heroverd op de Russen. Priapat is een spookstad. Vroeger woonden daar de werknemers van de voormalige energiecentrale. Rusland stelt dat alle militairen ook uit de omgeving van de kerncentrale zijn teruggetrokken. De kerncentrale van Tsjernobyl is al jaren niet meer in bedrijf. Maar er waren grote zorgen over. De koelsystemen dreigden uit te vallen. Hoe het nu is in de kerncentrale is onduidelijk. En er is nog niets bekend over de treinenloop van NS. Vanmiddag werd bericht dat het tot zeker acht uur zou duren voor de storing verholpen zou zijn. Door die storing rijden er in het hele land geen treinen van NS. Er rijden ook geen bussen voor NS. De treinen van regionale vervoerders rijden wel. Of de treinen inderdaad over een uur weer rijden en of dat dan volgens dienstregeling is, is nog niet bekend. En het weer. Vanavond 0 tot 3 graden, maar al vannacht stijgt de temperatuur weer. Morgen bewolkt, geruime tijd regen, een flinke wind en maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Baren en Hilversum Noord staat 4 kilometer file. De vertraging is een half uur.